Katrien Straatman met het NOS Journaal. Een groep van 13 Nederlanders wordt al uren vermist in een lawinegebied in Noorwegen. De groep zou door onbekende oorzaken in de problemen zijn gekomen toen ze aan het wandelen waren in bergachtig gebied in het zuidwesten van Noorwegen. Het gebied is populair bij wandelaars, maar dus wel lawinegevoelig. De Noorse reddingsbrigade kreeg vanochtend rond 8 uur een noodoproep, maar de reddingshelikopter moest terugkeren vanwege het slechte weer. Afgelopen nacht is er in het gebied veel sneeuw gevallen. Het Rode Kruis is een zoekactie gesloten start met honden en 25 vrijwilligers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de vermissing inmiddels bevestigd. De groep is sinds zondag in het gebied aan het wandelen van Berghut naar Berghut. De agent die een vrouw uit het Drentse dorp Oranje voor de auto van staatssecretaris Dijkhoff wegtrok, wordt niet vervolgd. De vrouw ging voor de auto staan aan bijeenkomst over asielzoekers. Een agent trok haar weg, waardoor ze viel en licht gewond raakte. Tegen de agent werd aangifte gedaan van mishandeling en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Het OM stelt nu dat het handelen van de agent bedoeld was om escalatie te voorkomen en de staatssecretaris een veilige aftocht te garanderen. Tussen Ommen en Zwolle rijden vanaf zondag vrijwel zeker weer treinen. Dat zegt ProRail. Dinsdag ontspoorde bij Dalfsen een trein na een botsing met een hoogwerker. De treinmachinist overleefde het niet en zeven passagiers raakten gewond. Sindsdien rijden er bussen op het traject. Vandaag en morgen is ProRail samen met aannemer Structen nog druk bezig met het repareren van de bovenleiding en de seinen. Het weer, het is op veel plaatsen bewolkt en lokaal valt er wat lichte winterse neerslag. Later vanmiddag is er ruimte voor wat zon en het wordt een graad of 5. Komende avond en nacht klaart het steeds meer op en het koelt af tot lokaal min 4 graden. Morgen is het droog en zijn er damperioden met zon. En datzelfde geldt voor zondag. Maar dan neemt de sluierbewolking toe en staat er een stevige noordoostenwind die het voor het gevoel vrij koud maakt.